en had het faillissement aangevochten bij de rechter. De ongeveer 40 artsen wilden 50.000 euro per persoon in het ziekenhuis investeren... wat zou neerkomen op ruim 2 miljoen euro. Dat zou te weinig zijn geweest om het ziekenhuis overeind te houden. Het verbod op stints op de openbare weg blijft van kracht. De rechtbank in Utrecht heeft minister van Nieuwenhuizen in het gelijk gesteld... in een kort geding dat tegen haar was aangespannen... door een kinderopvang uit Almere. De minister verbood de stint begin vorige maand... terwijl het onderzoek naar het dodelijke ongeluk in Os nog bezig was. Volgens de kinderopvang heeft ze daarbij geen rekening gehouden... met de belangen van gebruikers van de voertuigen. Het bedrijf achter de elektrische bakfietsen vroeg maandag faillissement aan. Docenten aan de Universiteit Utrecht met een tijdelijk contract... krijgen voortaan een aanstelling voor vier jaar. De universiteit wil hiermee rust en duidelijkheid scheppen. De contracten variëren nu in lengte van een half jaar tot een jaar... en worden soms verlengd en soms niet. Het stadsbestuur van de Vietnamese hoofdstad Hanoi heeft per ongeluk bekendgemaakt dat Vietnam in 2020 wordt toegevoegd aan de Formule 1-kalender. Op een uitnodiging voor een gala is te lezen dat de stad het voor elkaar heeft gekregen om de Grand Prix naar Hanoi te halen. Maar dat is nog niet officieel bevestigd door de Internationale Autosportfederatie. Hanoi neemt in Azië de plaats in van de Grand Prix van Maleisië. Die werd vorig jaar voor het laatst gehouden vanwege financiële problemen. Het weer, de bewolking neemt toe en lokaal kan er regen of motregen vallen. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Vanavond is het regenachtig. Morgen neemt in de loop van de dag het aantal buien af... en breekt op steeds meer plaatsen de zon door en het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is al vroeg begonnen. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag zaten ze knopen de hoek aan Nieuw-Vennep... een file met een kwartier vertraging... A8 Amsterdam richting Zaandam tussen Knoop het Koenplein en Knoop het Zaandam een kwartier. A9 Alkmaar richting Diemen tussen Bad Oeverdorp en Afrit AMC 10 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid tussen Amsterdam Slotermeer en Amsterdam Buitenveldert 10 minuten.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 En wat hebben we in de aankomende twee uur? De vaste items, het instrumentaal van vandaag... de column van Nel Kerkman... En dan hebben we de gouden ouwe nog van deze week. En het weer voor het komend weekend. En we hebben ook nog een nummer 1 uit een bepaald jaar. En dat is nog niet alles want we hebben nog veel meer nieuws uit de badplaats en de directe omgeving. En ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of ook kanaal 40. Ik wens u heel veel plezier. Ik zal het zeker hebben. En we beginnen met een hele lekkere. We beginnen met Captain Antonio. Love will keep us together. Ja, en dat is natuurlijk heel belangrijk, hè? zoals altijd starten we met de evenementenagenda van november. De tweede is het Lichtjesavond. Dat is dus morgenavond. Algemene begraafplaats in Zandvoort. De Tollenstraat nummer 67 van 7 tot half 9. De 11e culinair rondje Zandvoort. Een proeverij langs acht restaurants door het centrum. De 11e toneeluitvoering Het Jaar van de Kreeft. Tokodrama in Theater de Krocht, aanvang om 4 uur. De dertiende jubileumconcert 40 Years Around the World. De Fouriers in Theater de Krocht, aanvang om 8 uur. De 16e expositie gaan, Wij gaan naar Zandvoort. En het Zandvoort Museum, aanvang om 4 uur. De 16e genootschapavond Willem van Oranje, vereerd of verguist. Theater de Krocht, aanvang 8 uur. En de 18e intocht Sinterklaas. Ja, daar komt hij weer. Hier komt de stoomboot. Aankomst op strand om 12 uur. En de 18e Classic Concert, Symfonieorkest Haarlem... onder leiding van Nicolas Devon. En het is een protestantse kerk, aanvang om drie uur middags. En we gaan door met een hele mooie Van Morrison en Brown Eye Girl. jumping in the misty morning fog with all oh, our hearts that thumping and you, a brown eyed girl. You, my brown eyed girl. And whatever happened, the Tuesday and so slow. Texas radio. Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you. A brown-eyed girl. we used to sing. Sha la la la la la la la la la la da. Just like that. Sha la la la la la la la la la da. La da. you have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you.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 Ja, en ik heb er een uitgezocht van Paul Moria. En Paul Moria die is geboren in 1925, dus dat is een heel oudje. En hij was een Franse dirigent, arrangeur, tekstschrijver, componist en orkestleider... gespecialiseerd in lichte muziek. Hij is de meest bekende door L'amour er herbleu dat in 1967 door Vicky Leandros op het Eurovisie Songfestival gezongen werd... en de vierde plaats behaalde en een jaar later de instrumentale versie onder titel Love is Blue... in nummer 1 positie van de Amerikaanse top 100 wist te behalen. Later dit jaar coverde blues-rock-gitarist Jeff Beck het nummer nog... en het jaar erop namen de Dells het op onder medley Love is Blue, Sing a Rainbow. En ik heb uitgezocht Love is Blue van Paul Moria. Thank you. Zondag 11 november gaat voor de vierde keer het culinair rondje Zandvoort van start. De leuke wijn- en spijswandeling voert je langs acht Zandvoortse restaurants. Bij elk restaurant wordt je verwend met een gerechtje en een bijpassend glaasje wijn. Na afloop kunt u de voetjes van de vloer bij Van Kessel Live in het Amsterdams Beach Hotel. Kaarten voor deze dag zijn voor 49,50 verkrijgbaar bij de deelnemende restaurants of via www.wijnaanzee.net. En de deelnemende restaurants die zijn MMX, Italiaans restaurant in de Haltestraat. De Corner, ook in de Haltestraat. Brasserie Zin, ook in de Haltestraat. En dan hebben we de drie aapjes in de Haltestraat. Het lijkt wel of de hele Haltestraat meedoet. Talassa Boulevard Barnard 18. Sisi Lounge. En dat is de burgemeester van Venemaplein. Het Zand op de Kerkstraat. En het Wapen van Zandvoort, Gasthuisplein nummer 10. En zoals ik al zei, de kosten zijn 49,50 en dan krijgt u lekker voor eten voor en een lekker wijntje. ook weer een klein verzoekje van de Four Tops. It's the same old song. Ja, en omdat Bohemian Rhapsody helemaal in de bioscoop is... en vol in de, in de belangstelling staat... kan ik eigenlijk niet achterblijven door iets van Queen te draaien. En hier heb een hele mooie uitgezongen.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 column van de week van Nel Kerkman. Volgens mij steekt menigeen een kaarsje aan voor een overledene. <coughs> Sorry. Voor een ziekje, voor een zieke of voor een ander te steunen. Ook ik doe dat. Tijdens mijn vakantie loop ik vaak een kerkje binnen om een kaarsje te branden. Tegenwoordig worden in vele kerken de echte kaarsen vervangen voor elektrische kaarsen. Misschien is het goedkoper of brandveiliger, maar ik vertik het om daaraan mee te doen. Geef mij maar een echte kaars. Het waarom kan ik moeilijk omschrijven. Misschien mis ik de warmte van het echte licht... of brengt het turen in het vlammetje mij terug... naar de persoon waarvoor ik de kaars brand. Voor mij betekent een kaarsje branden even stilstaan in deze jachtige wereld. Een moment om aan iemand te denken die je mist of die het moeilijk heeft. Overal ter wereld worden kaarsen aangestoken. Maar waar komt het vandaan? En waarom doen we dat? Op internet vind ik het antwoord vuur en licht... worden sinds mensenheugenis al gebruikt in religieuze en spiritualiteit. In het christen- en het jodendom heeft het aansteken van een kaars... nog steeds een religieuze betekenis, zoals het paaskaars... symbool voor Gods liefde. Of het joodse Chanukka, het feest van de lichtjes... En natuurlijk alle zielen op 2 november vanavond. De dag waarop overledenen worden herdacht en in de mis of kerkdienst hun namen worden genoemd. In de donkere novemberdagen rondom alle zielen brengt het letterlijk licht en verbinding. Het is een symbool dat iedereen begrijpt. Een open symbool ook. Waaraan je persoonlijke invulling mag geven, alles is goed. Als het gaat om de herinnering levend te houden van dierbaren... dan is sinds twee jaar op de Zandvoortse Algemene Begraafplaats... rond alle zielen daar gelegenheid voor... Tijdens de lichtjesavond, dit jaar op 2 november... wordt er stilgestaan bij deze dierbaren... en samen met anderen leeft de herinnering voort in verhalen en muziek. Telkens verbaas ik mij over de serene sfeer die je voelt. Iedereen, jong en oud, is op zo'n haar manier in gedachten aanwezig... bij de persoon die overleden is. Kinderen maken de aanwezigheid kaarsen en tekeningen... of schrijven een paar woordjes aan hun opa of oma. De kaarten worden in, aan een boom opgehangen. Het zijn simpele handelingen, maar de liefde spat er vanaf. Het is een avond van herdenken. Een avond van licht en duister. Ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Nel Kerkman. En daarom heb ik uitgekozen Eternal Flame... de eeuwigdurende vlam van de Bengels. hoor je hier op ZFM. Vanaf 1 november 2018, dus, dus dit jaar, tot 1 maart 2019... is er weer een aantrekkelijk parkeertarief in het centrum. Aan de boulevard, parkeergarage Centrum en, parkeergarage en parkeerterrein Zuid... van 50 eurocent per uur. De minimale inworp, ja, dat is natuurlijk 50 cent per uur. Maar dat is toch een heel aantrekkelijk iets, denk ik. Ja, het is eh, een heel mooi. Ik ga door met Dave Davis, dead of a Clown.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 Freddie Mercury bereikte de postuum de eerste plek in Nederland... met Bohemian Rhapsody in januari 1992... maar wordt op 18 januari, in hetzelfde jaar... van het topspot verstoten door George Michael en Elton John. Een van de grootste hits van 1992. Nadat Bohemian Rhapsody in de eerste twee weken van januari... glorieus bovenaan reikt, wordt een stuivertje gewisseld... met twee goede vrienden van Queen, George Michael en Elton John. De nieuwe duetversie van Don't Let, Let the Sun Go Down on Me... opgenomen tijdens een concert van George Michael... in het Wembley Stadion in maart 1991... staat zes weken op de eerste plek... en eindigt hoog in de jaarlijst van de best verkochte singles van 1992. Hier komt George Michael en Elton John. Don't let the sun go down on me. It's much too late to save myself from falling. I took a chance and chased you. Wanneer iemand in een gezin dementie krijgt... verandert er allerlei verhoudingen en, en gegroeide patronen. Kinderen moeten meer de oude rol op zich nemen. Rollen in het gezin verschuiven. Wie regelt alles? Wie, wie blijft op de achtergrond? Wie raakt overbelast? Wie voelt zich buitengesloten? Wie zorgt vaak voor spanningen en irritaties in een gezin? Hoe, hoe kan je hier een uitweg vinden? We praten hierover met een deskundige op dit gebied... En dat is woensdag 7 november vanaf kwart over 7. Locatie de Blauwe Tram. En de deelnemer is gratis. En de Blauwe Tram, dat is Louis Davids Carré nummertje 1. And of course, it Nou, dat waren natuurlijk de Bee Gees met World. Zaterdag 3 november zal het Antwoordse koor de Beachpopzingers deelnemen aan de korendag... die in het winkelcentrum van Schalkwijk georganiseerd wordt. Negen koren zullen op het plein van de HEMA tussen half elf en half vijf optreden. Het wordt een gevarieerd optreden met voor ieder wat wils. Ieder koor heeft zijn eigen repertoire. Het is zeker een aanrader om te gaan kijken en luisteren. Voor het podium zullen stoelen en tafels worden neergezet... zodat toehoorders op hun gemak kunnen genieten van de fantastische koren. Ja, en zeker van de beachpopzingers.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 Dat, ja, dat moet hij nou lekker niet doen. <laughs> dat waren de legendarische Beatles uiteraard met Blackbird. En ik ga nog even een klein stukje draaien van Fleetwood Mac... Need Your Love So Bad. We gaan eventjes gaan we koffie drinken.